Ties van Kesteren met het NOS-journaal. Een man uit de Amerikaanse staat Kentucky is veroordeeld tot 14 jaar cel... voor zijn rol bij de bestorming van het Capitool in Washington twee jaar geleden. Dat is de hoogste straf tot nu toe van de honderden zaken rond de bestorming. De man viel agenten aan met pepperspray en een stoel... toen hij samen met zijn vrouw het Capitool bestormde. Hij had al een lang strafblad. Justitie had een celstraf van 24 jaar en 6 maanden geëist op Buckingham Palace in Londen is het officiële gedeelte van de kroning van koning Charles begonnen. Op het paleis hield de koning een receptie. Onder andere de vrouw van de Oekraïense president Zelensky en de vrouw van president Biden waren aanwezig. Namens Nederland waren prinses Beatrix en kroonprinses Amalia naar Londen afgereisd. Morgen is de kroning van Charles in Westminster Abbey... onder het toeziend oog van zo'n 2000 gasten en 100 miljoenen tv-kijkers. Bij overstroming in het oosten van Congo zijn bijna 180 mensen om het leven gekomen, meldt de gouverneur van het gebied. Onder de slachtoffers zouden veel kinderen zijn. Twee rivieren zijn buiten hun oevers getreden door stortbuien. Ook zijn er landverschuivingen ontstaan. Veel huizen zijn verwoest en wegen zijn geblokkeerd. Het dodental loopt mogelijk nog verder op. Er is nog een onbekend aantal mensen vermist. En ruim 2000 sportvelden, kinderdagverblijven en scholen in Nederland liggen te dicht bij een drukke weg. Dat hebben Dagblad Trouw en de Groene Amsterdammer laten onderzoeken. Ze liggen binnen 150 meter van een drukke weg. De luchtverontreiniging kan daardoor leiden tot luchtwegaandoeningen. De lucht voldoet wel aan Europese normen, maar GGD's hanteren tegenwoordig de strengere norm van de Wereldgezondheidsorganisatie. Op de scholen die te dicht bij de weg zitten, zitten in totaal meer dan 100.000 leerlingen.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 time alive you kill my joy, but I'm still surviving. Used to be being insomnia. this thing she's what you really hiding. Ooh, all the pillow games, all the nights you I'm losing no sleep over. I'm losing no sleep over. I'm losing no sleep over you. Remember van Zandvoort, op 106.9 ZFM. to our stars will shine together. Told you I'll be here forever, that I'll always be friends. SS why.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 find tell me when did the light die